uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten willen een betere compensatie voor het leenstelsel. Nu is het plan dat elke student 1000 euro krijgt, maar dat vinden ze te weinig. En daarom overhandigden ze vanmiddag in de Tweede Kamer een petitie. Daar staat concreet in dat wij willen dat er een eerlijke compensatie of tegemoetkoming komt voor... Eh, studenten die onder het huidige leenstelsel vallen. Zaterdag demonstreren de studenten op het Museumplein in Amsterdam voor een betere compensatie. Volgend jaar wordt het leenstelsel afgeschaft. De basisbeurs komt dan weer terug. Anders Breivik komt niet vervroegd vrij. Het verzoek van de rechtsextremistische terrorist is afgewezen. De rechters zeggen dat hij nog steeds gevaarlijk is. Ruim tien jaar geleden liet Breivik een autobom ontploffen in Oslo... en daarna schoot hij tientallen jongeren dood op het eiland Utoya. In totaal kwamen 77 mensen om. Priknieuws. Inmiddels hebben ruim 52.000 gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik gehad. Dat meldt het RIVM. Sinds half januari worden kinderen uitgenodigd voor zo'n coronavaccinatie. En vandaag gaat bij rechtbanken en advocatenkantoren de stekker uit dit apparaatje misschien zegt het geluidje niks, maar dit is een fax. Een soort printer waarbij je documenten kan versturen via de vaste telefoon. Het wordt bijna nergens meer gebruikt, maar tot gisteren nog wel bij rechtbanken. Verslaggever Matthijs van de Wiel ging op zoek naar de apparaten. Waar staat het apparaat? Nou, achter de baling. Hier. Oh, het ziet gewoon uit als een kopieermachine. Dat is het ook. Het is een printer, het is een kopieermachine oh. en het is een fax. Oh, ik stelde me zo'n ouderwets ding met een telefoonhoorn voor. Nee, nee, nee. nee. Die is al weg. Nee, die is al lang weg. En dan kies je dus voor fax. Zit gewoon in het menu. En dan faxen. Wat gebeurde hier op kantoor toen bekend werd dat eh, nu ook de rechterlijke macht ermee stopt? Nou, iedereen had dus hè, hè, nou eindelijk. En wat komt er nu voor in de plaats? Want eh, de stekker gaat eruit. Ja, de mail hè. Het weer nog. Het blijft de komende uren droog. Morgen een beetje hetzelfde. Wat regen, wat wind en 9 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB korte files op de N-wegen in onze regio.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 Now if Buck was here, I'm sure I know what he'd have to say. Mitchell heeft onthuld hoe zijn succes in Ierland ertoe leidde dat hij opnieuw contact heeft gekregen met zijn vader, die vorige maand stierf nadat hij COVID-19 had opgelopen. Gelukkig heeft hij het goed gemaakt met zijn vader en hebben ze nog een jaar of tien van elkaar kunnen genieten. Dit vormt voor mij het opstapje naar Roberts nieuwe album Forever Country with Family and Friends. Ik opende met What the Buck, vervolgens luisteren we nog naar Rock'n'Roll Kids en Sinners and Saints. Gary Guthrie, Charlie McGettigan en Keelan Brown zijn de duetpartners. and we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. is het favoriete album van de maand. 14 jaar hebben de liefhebbers moeten wachten op een vervolg van het met prijs overladen album Raising Sand uit 2007 van Robert Plant en Alison Krauss. Het eerder op single verschenen Can't Let Go is mijn favoriete track van het album Raise the Roof. Conceptalbums zijn niets nieuws, maar de country folkzangeres Claire Whitehead uit Ontario heeft er een andere draai aan gegeven. Geïnspireerd door de hitfilm Thelma en Louise uit 1991 bedacht Whitehead een country opera met negen nummers, waaronder Hello Stranger. 10 december 1966 scoorde Merle Haggard zijn eerste nummer 1 positie op de albumhitlijst met Swinging Doors. Hij was toen pas 29 jaar. De original van deze week. so smoke-filled bar is something I'm not used to. But I gave up my home to see you satisfied. And I just called to let you know where I'll be living. It's not much, but I feel welcome here inside swinging doors, a jukebox, and a bar stool. And my new home has a flashing neon sign. Stop by and see me anytime you want to. Cause I'm always here at home. to drive me crazy. And I've got everything it takes to lose my mind. And in here, the atmosphere's just right for heartaches. And thanks to you, I'm always here till closing time. do. And my new home has a flashing neon sign. Charlie Warsham is zanger en songwriter. Hij is een voormalig lid van de band Old Crow Medicine Show. Sugarcane is de song waarnaar we gaan luisteren. Looking at life through bamboo straw pressed There's something about that Caribbean heat Sure puts a honey in a honeymoon Honey, let's go driving me insane with them little kisses dripping down slow. Come on, baby, just let it flow. I don't see us leaving the way we came. Nothing makes good gooder, uh, quite like sugar, sugar, sugar, sugar cane. Sipping in the shade, sunning by the pool Listening to the waves, blaming on the wrong Going to my head I don't wanna get out of bed It ain't like we can not at home Like I said, baby.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 Under the Gun stamt uit die periode. Just when I thought I had kissed her goodbye and ridden off into the sunset, this hip shooting cowboy steps up and says, Reach for the sky. I could tell he was fast, I could tell he was smart, I could tell he was looking for trouble. He was fixing to take shot at my bulletproof heart. I'm under the gun, I'm under attack, the sights are lined up. gotten away, and all of the hearts I had stolen. He looks in my eyes and says, Crimes of the heart do not pay. It was too late to talk, it was too late to run, it was too late to hold up this showdown. It was already all said and done, I was under the gun under the gun Charlie Marie heeft een fijne stem die uitstekend past bij het materiaal dat ze zingt. Verder is de muzikale inlijsting van de songs waaronder El Paso ook op orde. Mede dankzij stiel en Piano. deze Verheijden was het favoriete muziekgenre Tex-Mex. Zoon Dwayne groeide ermee op. Toen bleek dat hij ook nog eens het talent had om op hoog niveau accordeon te spelen... was 1 en 1 al snel 2. Dwayne Verheijden speelde Tex-Mex met zijn grote voorbeeld Flaco Jiménez. En een song daarvan is Los Mexicanos. mexicanos nacen donde sea es porque no les importa. Cuando eran niños ahí se dieron cuenta, algo me hace falta. Era un par de botas, música norteña, un pantalón vaquero. No están contentos hasta que el papá les pone su sombrero. También es por eso que hay tanto orgullo de ser mexicano. Si ya naciste en México, que a toda madre, qué bueno hermano. Porque así los tacos nunca te harán falta tu corazón. En cualquier estado venden desde Chiapas hasta Nuevo León. es que no importa si naciste en otro lado, como quiera puede ser que tú eres mexicano. Y no es ningún milagro, simplemente una chulada. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. que en los papeles dice otro nacionalidad que tiene. Si te sientes mexicano está en tu sangre nadie te detiene. Comes con tortillas y tomas tequila con limón y sal. No hay ninguna duda que eres tú más mexicano que el nopal. También es por eso que hay tanto orgullo de ser mexicano. Si ya naciste en México, que a toda madre, qué bueno hermano. Porque así los tacos nunca te harán falta en tu corazón. En cualquier estado venden desde Chiapas hasta Nuevo León. es que no importa si naciste en otro lado, como quiera puede ser que tú eres mexicano. Y no es ningún milagro, simplemente una cholada los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Y así es. Lieselotte van Doren slaat met het album 49 volledig de weg in van country en country pop. Het genre waarin ze zich volgens haar fans en familie het beste kan uitleven. A change right now. was het blokje country uit eigen land. De uit Zweden afkomstige groep Framed brengt een mix van country en rock and roll met als prima voorbeeld Jukebox. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. heeft een aparte stijl ontwikkeld... terwijl hij trouw is gebleven aan zijn liefde voor traditionele Amerikaanse muziek. highway The don't have much to say. These old trees have seen it all. generations pass away Still the leaves they turn and fall Whitley County's a pretty place In places if you don't try To pull focus on her face don't dare look her in the eye. Jellicoe Mountain is covered in black blood. I hear her crying for their souls, wrapped in early morning fog. Cursed to bear. She drove a Mustang to his grave On the day they set his stone That she couldn't yourself outside town to that place she'd sometimes go. Gave her rock back to the ground, left her cold and dark as coal. Jellicoe Mound is covered in black blood. slow Dat was Jellico Mountain. Nu een rocknummer, Go Your Own Way, voor de afwisseling. De song klinkt vrij door de week, ondanks de heldere zang van Robert Plant... en is afkomstig van het album van de maand Raise the Roof. go your Australische formatie de Shelley Jones Band maken we de overstap naar het tweede uur. Zij doen dit met country-style music. En dat is waar dit programma boordevol mee zit.